70s continues.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 Zijn we dan toch niet die één op een miljoen?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 salsa. Oh, electrica salsa. Yeah. Electrica salsa. Oh, yeah. Ooh. Salsa. Mm. Elektrika Salsa. Mm. Oh, Elektrika Salza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 what we're living in. Let me tell ya. it's a world that can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that I can choose to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. It's the music that we monkey in the jungle Watching a fake betrayal Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that we choose Keep on groove on Get the cool. Get the cool 出现。 106.9 ZFN Cause I'm